Jeroen van Kam met het NRW De Griekse premier Tsipras gelooft niet in het akkoord dat gisteren in Brussel is gesloten... maar gaat wel zijn handtekening zetten onder de overeenkomst. Hij zegt dat in een interview met de Griekse televisie. Zijn regering heeft de wetswijzigingen die nodig zijn... om een nieuwe lening van de internationale geldschieters te kunnen krijgen... vandaag ingediend bij het parlement. Waarschijnlijk wordt er rond 12 uur vanavond over gestemd. In het akkoord staat dat het parlement uiterlijk morgen de voorwaarden moet goedkeuren... die in de overeenkomst staan omschreven. Brussel eist onder meer dat Griekenland de BTW verhoogt... het pensioenstelsel en het banksysteem hervormt. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken wil dat zo snel mogelijk wordt begonnen met de uitvoering van het atoomakkoord dat Iran en zes wereldmachten eerder vandaag bereikten. Afgesproken is onder meer dat Iran zijn voorraad verrijkt uranium verkleint en alle activiteiten rond kernenergie laat controleren door het internationaal atoomagentschap. Koenders noemt die controle essentieel. Volgens de minister is Nederland bereid een financiële bijdrage te leveren aan het atoomschap als dat nodig mocht zijn. Er komt geen kort geding tegen stakende pakketbezorgers bij distributiecentra van PostNL. Het bedrijf heeft afspraken gemaakt met de stakers en gaat opnieuw het gesprek met ze aan. De bezorgers blokkeerden een aantal distributiecentra uit onvrede over het onderhandelingsakkoord van de FNV met PostNL. Eerder vandaag riep PostNL de bezorgers op te stoppen met hun acties, omdat die het bedrijf per dag 4 ton kosten. Een Engelse uitgeverij moet de erfgenamen van Joseph Goebbels betalen voor het gebruik van citaten uit zijn dagboeken. Dat heeft een rechtbank in München bepaald. De citaten worden gebruikt in een biografie van Hitlers minister van Propaganda. De zaak was aangespannen door Goebbels erfgenamen. De advocaat die de familie bijstond is een dochter van de nazi-minister van Economische Zaken. Wie zij precies vertegenwoordigt is niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn de erfgenamen afstammelingen van de broers en zusters van Goebbels. De uitgeverij gaat in beroep tegen de uitspraak. Het weer in de avond en nacht tot opklaringen. Morgen kan nog een enkele bui vallen, maar het wordt wel iets warmer.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 Ik ga iets draaien van Elvis Costello. En Elvis Costello is, een, eh, is, de, is de man van Diane Kroll. En die heb ik het eerste uur al gedraaid met een zwingend uh, eh, jazznummer. maar ook Elvis Costello kan, kan heerlijk zingen.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 Althans, die speelt dat. Het is een wals voor Debbie. Even de stoelen en tafels aan de kant. Even een walsje trekken. Word je lekker wakker op de zondag, toch? Mag je daarna een bakje koffie met een stuk appeltaart nemen. Mag voor mij. Dance for Debbie, gespeeld door eh, Louis van Dijk. Ja, luisteraars, en als u woensdagavond nou eens afstemt op uh, eh, ZFM Zandvoort... zo rond de klok van 10 uur, kunt u genieten van eh, de best summer songs. Want collega Willem Bruist, die gaat natuurlijk weer voor lekkere muziek zorgen. Twee uur lang, tussen de klok van 10 uur s'avonds en, en 12 uur s'nachts... kunt u luisteren naar de best summer songs. Gepresenteerd door Willem Bruist. En ik wens Willem natuurlijk al veel succes met zijn programma. Maar dat gaat vast wel weer lukken. Want dat zijn we van hem gewend. En eh, dan voeg ik er ook een beetje zomertijd uh, aan toe. En dan doe ik dat dan met Louis Armstrong en Ella Gerald. Summertime. luisteraars eh, die eh, gek zijn op Dixieland natuurlijk niet vergeten. Hè, met de Royal Garden Blues. De Dutch Winkelers Band. Twinkles Band live. Royal Garden Blues. En dit is Robbie Williams met Mr. Bojangles. En het heet dan Jazz Walsh, hè? and he'll dance for you in worn out shoes with silver hair and ragged shirt, baggy pants. He would do the old soft shoe. He would jump so high, jump so high. Then he'd lightly touchdown. Told me of a time you worked with, with minstrel shows. Traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is, how is dog in here? They would travel about. But his dog up and said I dance now and every chance in honky tonks. For my drinks and tips. But most of the time I, I spend behind these county bars. You see, sunlight, I drink so bit. Then he shook his head. Mr. Bojangles. Call him Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, and dance, and dance, please dance. Mr. Bojangles. comfortable Come back and dance, dance, dance. Please dance. Come back and dance again, Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, Robbie Williams was dat. Ja, ook Cliff Richard, man eh, bekend uit de popmuziek... heeft zich eh, verdienstelijk gemaakt voor de jazz, voor de swing. I Got You, Under My Skin. dit komt van de cd Bolden Brass. Cliff Richard. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in and I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well that I've got you under my skin? I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you're never gonna win. Use your mentality. Wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you, baby, under my skin. sha-na-na, sha-na-na. anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and it keeps on repeating in my ear. Don't you know, little fool, you're never gonna win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you Je zit gewoon onder mijn huid. Got you, baby, my skin. Ja, sommige mensen kunnen gewoon achter je behang plakken. Ja, Cliff Richard die eh, duwt ze gewoon onder zijn huid. Kan ook natuurlijk. dit is The Third Force met Behind Closed Eyes. Third Force. Force, zo moet ik het zeggen. Ik zei het al, en eh, het nummer heet Behind Closed Doors. Nee, Behind Closed Eyes. moet het wel goed zeggen, Duif. Ja, luisteraars, eh, het volgende. Daar zou u eigenlijk een, eh, een, een, een, filmpje bij moeten zien, want het is zo leuk. Het is het optreden van Buddy Rich, drummer Buddy Rich. De best drummer ever, voor mij althans. in de Muppet Show. En uh, hij begint te, te, trommelen op alles wat los en vast zit, zeg maar. Op de poppen, op de bloemfase, op de muur, uh, op de trapleuning. Nou, het maakt allemaal niet uit. En dat eindigt dan in een virtuoze drumsolo. When can you do your number? Oh, anytime you want me to, Kermit. Uh-huh, uh -huh. do you need to talk to the band? Who needs a band? Oh, no band? Fantastic. Just you and a drum kit. Who needs drums? No drums? No drums. We just go right into it. You should be doing this on stage. To the stage. To the stage! je moet het eigenlijk zien. Dit, eh, de, de, de, beest die zit dan met een hele verwarde kop naar Buddy Rich te kijken... die een enorm tekeer gaat op de drumstel. We hoorden het zojuist leuk. Eh, op YouTube trouwens te bezien. En eh, ja, Buddy Rich, voor mij de best drummer ever. hoor. Fantastisch, wat, wat kon die man spelen. de volgende, Brian... Bromberg, Brian Bromberg met Tears... Nou, ik ga er geen tranen om laten. Ik ga ervan genieten. vanmiddag de zon nog doorbreekt. Kunnen we misschien nog een beetje eh, op het strand liggen? Vanochtend helaas nog een beetje bewolkt. Nou ja, een beetje, een beetje moe. Ook regenen vanmorgen, ja. Terwijl we toch gisteren heerlijk in het zonnetje konden bakken. bakken zitten we nou met de gebakken peren. Maar mannen, dan kijk je je vrouwtje maar aan en dan zeg je maar tegen je vrouwtje. You make me feel so young. Oscar Peterson, You Make Me Feel So Young. Eh, de volgende is eh, eh, een house with two faces. nee, nee, ik zeg het helemaal niet goed. All About That Bass, zo is het.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 perfect from the bottom to the top. luisteraars, eh, Fris uh, Landersbergen... die eh, trad hier in de krocht op een paar maanden geleden. Een virtuoze drummer en ook natuurlijk een vibrafonist. En hij zei me, I tell you this... Frits Landsbergen op uh, I tell you this. wat een virtuoos op dat instrument. Een vibrafoon. Het was natuurlijk eh, Frits Landersberger. Het te in de krocht hier live op eh, een paar maanden geleden. Dankzij Erik Timmermans die dat altijd zo fantastisch organiseert daar. The Old Devil Called Love en Burton. It's that old devil called love again Gets behind me and keeps giving me that shove again Putting rain in my eyes Tears in my dreams And rocks in my heart It's that sly old son of a gun again. He keeps telling me that I'm the lucky one again. But I still have that brain, still have those tears and those rocks in my heart. Suppose I didn't stay, ran away, wouldn't play. That devil, what a potion he would brew. He'd follow me around, build me up, then tear me down till I'll be so bewildered. I wouldn't know what to do. Might as well the fight again. I know darn well he'll convince me that he's right again when he sings that siren song. I just got to tag along with that old devil called love. That Old Devil Called Love. Dat was uh, Ann Burton. En we gaan eruit, luisteraars, met Dave Brubeck. Hij speelt That Old Black Magic. Op zijn eigen uh, eh, virtuose manier. That old black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Ik ga afscheid van u nemen. I see fingers up and down. Maar niet nadat ik u nog een hele fijne zondag heb toegewenst... met vanmiddag een zonnetje een heerlijke avond en dan weer in de eh, frisse werkweek. Misschien hebben we wel vakantie. Een hele fijne vakantie toegewenst dan. Mijn naam is Jacques Duijf, dit was ZFM eh, Jazz. Tot de volgende keer.